uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Amerikaans oorlogsschip heeft boven de straat van Hormuz een Iraanse drone neergehaald. Dat zei president Trump aan het begin van zijn persconferentie met premier Rutte. De drone zou het Amerikaanse schip tot minder dan een kilometer zijn genaderd... en daarmee een bedreiging zijn geweest. De straat van Hormuz is de smalle zeeweg tussen de Indische Oceaan en de Perzische Golf... Trump veroordeelt het sturen van de drone door Iran als een nieuwe vijandige daad... en roept andere landen op om Iran te veroordelen. Afvalbedrijven slaan alarm over de problemen bij de Amsterdamse afvalenergiecentrale AEB. Daar liggen om veiligheidsredenen vier van de zes verbrandingslijnen stil. Dat kan het ophalen van afval in een groot deel van Nederland in gevaar brengen, zegt de brancheorganisatie. De bedrijven kunnen wel alternatieven regelen, maar willen daarvoor financiële garanties. De vier kinderen uit Den Haag die door hun vader zijn meegenomen naar Syrië... wonen daar in hun oude huis in Raqqa. Dat zegt de moeder van de kinderen tegen Omroep West. Ze heeft nog contact met haar ex, maar durft zelf niet naar Syrië te gaan... omdat hij heeft gedreigd haar te vermoorden. De man haalde de kinderen vorige maand op van school... en vertrok vermoedelijk via Duitsland en Griekenland naar Syrië. De moeder vraagt zich af hoe hij de kinderen de grens over heeft gekregen... want de jongste twee hebben volgens haar geen paspoort. Jazzbassist en muziekproducent Ruud Jacobs is overleden. Hij speelde samen met zijn broer Pim in het Pim Jacobs trio... dat ze begin jaren 50 oprichtten. Ruud Jacobs speelde met vele groten uit de internationale jazzwereld... onder wie Louis Armstrong. Hij produceerde ook veel muziek, platen en cd's. Ruud Jacobs was getrouwd met zangeres Lieselore Gerritsen. Hij was 81 jaar. Het weer. De meeste buien trekken naar het oosten weg. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen stapelwolken, maar ook ruimte voor de zon.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 Twee nieuwe werkjes. We beginnen met, eh, even kijken, Geoff Hal... Eh, die zijn benieuwd. deze artiest in dit programma While It Last. Eh, zo heet dit mooie album. Het is allemaal, ik dacht op gitaar. En daarna komt een goede bekende Michel Coeressi met een EP'tje. Vier werkjes en dat is samen Harmonic Dreams wordt dat genoemd. Het zijn ook wel wat langere werken. Dus, uh, maar goed, dit programma is tussen de 2 en de 4 minuten per trek. En daar doen we het mee. Ehm, om de variatie zo groot mogelijk te houden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Mocht je mee willen lezen en terug willen luisteren, kan allemaal via peacefulradio.info. Thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com. Shambu, and you're listening to Peaceful Radio. Shoshana Michel, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S-H-O-S-H-A-N-A, music.com. Parodi, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com. you're listening to the sounds of Peaceful Radio. Goed. Freude an der lustvollen Natur. die Gefühle in dir sprießen und gedeihen. Genieße die Lust. Genieße deinen Körper.